Kees Groot met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Virginia zijn tijdens een rechtstreekse tv-uitzending... een verslaggeefster en een cameraman doodgeschoten. De verslaggeefster interviewde een vrouw toen er een stuk of zes schoten vielen. Kijkers hoorden daarop gegil. De schutter is waarschijnlijk een verbitterde ex-medewerker van het tv-station. In het ruim van een boot voor de kust van Libië zijn de lichamen gevonden van ongeveer 50 vluchtelingen. Ruim 400 anderen zijn gered, dat melden Italiaanse media. De vluchtelingen zaten op een schip dat van Libië onderweg was naar Italië. De 50 mensen in het ruim zijn waarschijnlijk gestikt door giftige dampen van de motor. Bondskanselier Merkel heeft tijdens haar bezoek aan Heidenau gezegd dat ze het geweld van afgelopen weekend beschamend vindt. Merkel zei dat Duitsland geen onverdraagzaamheid tolereert jegens vluchtelingen die hulp nodig hebben. In Heidenau waren dit weekend rellen vanwege de geplande opvang van vluchtelingen. Bij haar aankomst maakte een groep van zo'n 50 omstanders Merkel uit voor volksverrader. Het kabinet wil meer geld uittrekken voor de aanpak van het vluchtelingenprobleem in Europa. Minister Koenders wil dat de EU-landen beter gaan samenwerken. Nederland wil daarin het initiatief nemen, zei hij. Hoeveel extra geld hij aan het migrantenprobleem wil uitgeven, wil de minister niet zeggen. Hij verwees naar Prinsjesdag. Minister Kamp maakt zich weinig zorgen over de lagere beurskoersen in China. Volgens hem is wat er nu op de beurzen gebeurt vooral een correctie. De koersen in China zijn nog steeds hoger dan een jaar geleden, zegt Kamp. Voor Nederland maakt het allemaal niet zoveel uit, denkt hij. Slechts 2% van onze export gaat naar China. Het weer, toenemende bewolking en in het westen en noorden stevige buien... met kans op hagel, onweer en zware windstoten tot 90 km per uur. Morgen is het bewolkt met van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 16 tot 19 graden.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 En de andere kant op staat er 11 kilometer tussen het knooppunt Prins Klausplein en Berkel en Roderijs. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos 8 kilometer.